Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam hebben een paar honderd Oeigoeren gedemonstreerd... om aandacht te vragen voor de onderdrukking van Oeigoeren in China. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid. De meeste wonen in het noordwesten van China. Volgens de Verenigde Naties zitten er meer dan een miljoen van hen... opgesloten in gevangenenkampen, die China zelf heropvoedingskampen noemt. De demonstranten zeggen dat het, dat het er veel meer zijn. Zij houden het op 3 tot 5 miljoen gevangenen. Internationaal is er steeds meer kritiek op China vanwege de behandeling van Oeigoeren. Volgens de Groningse commissaris van de Koning Paas... heeft het vorige kabinet in 2013 nog veel gas laten winnen in Groningen. Ook al had het staatstoezicht op de mijnen al gewaarschuwd voor de risico's. Na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012 werd geadviseerd... om de winning zo snel mogelijk te verminderen. Maar het jaar erna ging de gaswinning juist flink omhoog. Er werden eerst 14 onderzoeken ingesteld om kennis te verzamelen, zegt Paas. Maar het kwam volgens hem goed uit voor de schatkist. De radiocolumn van cabaretier Peter Heerschop over de tramaanslag in Utrecht... is gekozen tot radiomoment van het jaar. De jury van presentatoren en discjockeys vond zijn emotionele column op Radio 538 het indrukwekkendst. Dat is bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Perstribune. Een fragment uit Met het oog op morgen eindigde op de tweede plaats. Schaatser Thomas Krol heeft in Heerenveen de 1000 meter voor mannen gewonnen. Kai Verbij pakte het zilver. De derde plek was voor Daidijn de Tap. Jutta Leerdam won vanmiddag voor de tweede keer dit weekend goud op de NK-afstanden. Ook op de 1000 meter voor vrouwen was zij de snelste... nadat ze gisteren al goud pakte op de 500 meter. Letitia de Jong werd tweede, Irene Wust derde. Esmee Visser won de 5000 meter... en de massastart bij de vrouwen werd gewonnen door Irene Schouten... Op de 10 kilometer bij de mannen was Jorrit Bergsma de snelste. Patrick Roest werd daar tweede, Marwin Talsma derde. Het weer vanavond klaart het op. Vannacht kan het op sommige plekken gaan vriezen. Morgen veel zon en een graad of 6, wat zachter dan vandaag dus. Op Oudejaarsdag blijft het bijna overal droog en wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.